En uiteraard ook onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook meer ter wereld. Het is in Zandvoort prachtig weer, maar nog een beetje koud, dus blijf lekker luisteren. Het jaargetij wat wij doorgaans zomer noemen is nu echt voorbij. De bladeren vallen bij bosjes, niet alleen bij de ten dode opgeschreven kastanjeboom op het Gasthuisplein. Le Veille Mart. In 1946 door Yves Montand naar de top gezongen en als Autumn Leaves of Falling Leaves in het jazz gekomen. Als ik van elke opname een dubbeltje had, dan zat ik nu niet hier, maar op een zonnig terras ergens in het verre buitenland. Maar ik ben gewoon in de studio. Met allemaal vallende bladeren om me heen. Autumn Leaves van Chad Baker, Paul Desmond en een wat rommelig ritme. als Ben Webster. Maar het was de Amerikaanse saxofonist Frank West met de mooie ballad Forget the Woman. Maar waarom zullen we dat doen, de vrouw vergeten? Zeker niet als zij een stem heeft als de veel te jong overleden Nederlandse zangeres Anne Burton. De laatste keer draaide ik van haar een paar nummers, maar ik heb er nog eentje voor jullie. Opnieuw begeleid door het trio van Louis van, Louis van Dijk. En Burton met I Can't Give You Anything But Love. Maar dat moet genoeg zijn. Gee, but it's tough to be broken. It's not a joke here. It's a curse. My luck is changing. It's gotten from simply rotten to something worse. other our endings. All I can spend is just my time That's why I can't give you anything but love Baby And that is the only thing I'm plenty of Baby Dream a while Scheme a while We're sure happiness And I guess all those dreams You've always pined for Gee, I'd love to see you Looking swell diamond bracelets Woolworth doesn't sell Baby Till that lucky day You know darn well Baby can't give you anything looking swell goed luisterde, herkende hij natuurlijk de song Misty in van El Garner. Nou, de pianist maakte er een aardig potje van. Een parodie op de notenstroom van El Garner. Een curieuze pianiste deed dit. Dorothy Duncan, geboren in 1922 en overleden in 1998. En in haar jeugd wel muzikaal klassiek opgevoed, maar de jazz en vooral de show daaromheen trokken haar. Ze bleek een meester op de keyboard en kon heel snel van stemmingen en stijl wisselen. Haar optredens waren dan ook ontzettend spectaculair. We gaan nog een keer naar haar vingervlugheid luisteren. Dirty Donegan met Lullaby of Birdland. for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn ah, in New York. The gleaming rooftops at sundown lifts you up when you're let down. J.D. Rouet and Gay Divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's slums into Park. Greet autumn in New York. It's good to live it again. Dat was weer eens de hartverscheurende stem van Billie Holiday een song over het beleven van de herfst in New York. In 1934 gecomponeerd door de van oorsprong Russisch zijnde Vernon Duke. En die had eh, trouwens veel meer mooie songs op zijn naam. Nou, bijvoorbeeld eh, April in Paris, Taking a Chance on Love, I Can't Get Started en What's There to Stay. Volgende week zondag neemt het jazzteam afscheid van Hans Sandbergen die meer dan 15 jaar aan CFM heeft meegewerkt. Hans is niet alleen gek op vibrafoon, hij had ook iets met de trompetist Conte Candoli. En daarom vanmorgen een verrassing voor hem. Conte Candoli en zijn boer Piet in het nummer Echo. Een opvallende uitvoering van het mooie Stardust. Het begin lijkt op de Glenn Miller sound, maar de trompetsolo vertelt een ander verhaal. De frivole trompetist is Cat Anderson, de man die vele jaren de big band van Duke Ellington mede dat mooie geluid gaf. En het was ook de band van Ellington die Stardust speelde. En dat is opvallend omdat Ellington meestal muziek van zichzelf of Billy Strayhorn opnam. Karen Ellison is een pianospelende Amerikaanse jazzzangeres die zich al enkele jaren een stevige plek in de vocale jazz heeft veroverd. Op het jazzfestival in Montreux in 2003 liet zij zich echter begeleiden door een pianist. Luister naar het ritmische bossa nummer Little Boat. Cheia de luz, festa de sol O barquinho deslizar E macinos do mar Tudo é verão e você faz Num barquinho pela mar Que desliza sem parar Sem intenção, não nossa função Besar-me desmaio sul Fechar barco e é luz Dias tão azuis Faltada mais de maio, sol o barquinho deslizar E dar de cantar Sentando azul, E este sol E o baquinho coração deslizando no colchão Tudo isso passa, tudo isso traz Uma cama de verão E então O baquinho vai A tadinha cai My little boat is like an old bouncing is splashing up a song The sails are white, the sky is bright Heading out into the blue with a crew of only two Well, we can share the salty air on a little paradise that's afloat Not a care have we in my little boat Though is still we feel the thrill of a voyage heaven bound Though we only dipped around, Won by the sun, two hearts as one loving with enchanted bliss or with each other's kiss when daylight ends and slyly sends little stars that twinkle brightly above it's goodbye to you little boat of love. manifestar do pouquinho Deslizar e massinoso do mar Tudo é verão e você faz Num barquinho pela mar Que desliza sem parar Sem intenção, não só função Pensar ele desmaia o sol Fechar barco e luz Cheia está nas luz Though in the still we feel the thrill of by the sun Two hearts as one Melting with enchanted bliss But with each other's kiss When daylight ends and slightly sins Little stars that twinkling brightly above It's goodbye to you Little boat of love It's goodbye to you Little boat of love It's goodbye to you het eind van, eh, bijna aan het eind van eh, dit eerste uur van CFM Jazz. Mocht wel even een stevig stukje hardbop. Trompetist Roy Hargrave met zijn combo speelde Invitation. Een track van het album Nothing Serious uit 2006. Serious is wel dat vorige week zaterdag de Nederlandse alt-saxofonist Pieter Noordijk overleed op 79-jarige leeftijd. Hij was een belangrijke pleitbezorger voor de bebop in ons land en zijn spel was zeer beïnvloed door Charlie Parker. Het is dan ook niet zo vreemd dat hij na zijn klarinetopleiding aan het conservatorium van Rotterdam overstapte op de altsax. En daar speelde hij onder andere mee bij de Skymasters, de Ramblers, en tussen 78 en 92 bij het Metropoolorkest. Hij trad op met tal van grootheden uit de jazz en won met zijn lyrische geluid vele prijzen. Aan het eind van deze DS eh, in het eerste uur gaan we luisteren naar Piet Noordijk in een bijzondere setting.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 In Amsterdam en Den Haag gaat een klein groepje mensen verder met Occupy-manifestaties. Gisteren waren daar honderden mensen op de been. Op Beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n twintig tentjes. En ook in Den Haag zijn relatief weinig demonstranten over. Protesten gericht tegen bankiers, grote investeerders en politici. Die hebben volgens de demonstranten de economische crisis veroorzaakt en moeten er ook voor opdraaien. Volgens de politie verlopen de protesten zonder problemen. Minister Schippers heeft namens het hele kabinet de Nederlandse honkballers gefeliciteerd met hun wereldtitel. Ze noemt het een unieke prestatie, sportief en mentaal. Als je binnen twee dagen twee keer van honkbal Cuba weet te winnen, ben je echt de allerbeste, aldus Schippers. De minister vindt het winnen van de wereldtitel extra indrukwekkend, omdat honkbal in Nederland een kleine sport is. Het Oranje honkbalteam won vanmorgen vroeg Nederlandse tijd de finale van het wereldkampioenschap in Panama. Het werd tegen Cuba 2-1. De Nederlandse turners Epke Zonderland en Jeffrey Wammers hebben zich op het WK in Tokio niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen volgend jaar. Zonderland maakte aan de rekstok een fout en werd vijfde. Jeffrey Wammers werd achtste en laatste op het onderdeel sprong. Zonderland en Wammers hebben in januari nog wel een kans op een ticket naar Londen. Maar op dat Olympisch kwalificatietoernooi moeten ze meedoen als meerkamper. Motorcoureur Casey Stoner heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel in de koningsklasse MotoGP veroverd. De Australiër, die vandaag 26 is geworden, behaalde de titel in de grote prijs van Australië. In dit seizoen zijn er nog twee races te gaan, maar Stoner is nu al verzekerd van de titel. Op het circuit van Phillip Island ging titelverdediger Jorge Lorenzo onderuit in de opwarmronde. De Spanjaard ging daardoor niet van start. In de autosport heeft wereldkampioen Sebastian Vettel ook de Grand Prix van Zuid-Korea gewonnen. Het weer volop zon vandaag. Temperatuur in het noorden 11 graden. In het zuiden een graad of 14. Morgen meer bewolking bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan.